Een van de twee slachtoffers, een vrouw van 28, werd tientallen meters meegesleurd door de auto. Ze is er slecht aan toe. Ook de andere vrouw raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. In de historische stad Palmyra in Syrië hebben strijders van islamitische staat de afgelopen dagen 400 mensen omgebracht. Vooral vrouwen en kinderen. heeft de Syrische staatstelevisie gemeld. Palmyra viel woensdag in handen van IS. De Syrische oppositie bevestigt dat er honderden slachtoffers zijn. Ze zouden zijn omgebracht omdat ze loyaal zijn gebleven aan de regering. De Labour-partij in Groot-Brittannië is toch voorstander van een referendum over de Europese Unie. Premier Cameron van de Conservatieven heeft de Britten een referendum beloofd waarin ze kunnen kiezen of ze in de EU willen blijven of niet. De Labour-partij was in eerste instantie tegen zo'n volksraadpleging. Maar na de grote verkiezingsnederlaag zegt de partij nu in te zien wat de Britten willen. Tijdens de campagne hebben kiezers gezegd dat ze zo'n referendum willen. Labour zal zelf wel tegen uittreding van de EU stemmen. Het referendum wordt waarschijnlijk eind 2017 gehouden. Vitesse heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Arnhemmers speelden thuis met 1-1 gelijk en dat was na de 2-1 overwinning in Zwolle afgelopen donderdag voldoende om zich te plaatsen. Het weer volop zon, alleen in het zuidoosten is er wat bewolking. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 in het oosten en zuiden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen veel bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan 13 tot 17 graden. Dit was het NOS... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Den Haag een ongeluk gebeurd.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 Tenminste in de Euro Breakdown. In de rest van de wereld deed het niet zoveel. Freak Power, Turn On, Tune In en Cop Out. Welkom bij deel 2 van eh, Zandvoort op zondag. Veel autosport. We hebben natuurlijk eh, tennis en de Giro d'Italia. Koploper van 10 mensen, uh, kopgroep van 10 mensen. 3 minuten 10 voorsprong op de peloton. En ze eindigen bergop in Madonna di Campiglio. Dit is trouwens Alexis Jordan. magic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near.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 En voor Alexis Jordan met Happiness. CFM, Race Radio, Pit Report. En wie staat daar in de pit? Dat is onze eigen Willem van Densen. En eh, die kijkt naar de Masta. Eh, nou, ik ben het nu alweer kwijt, film. De Masta. vertel het mij nog eens een keertje. Max 5. Uh, eh, Precies. E MAX 5 Cup. En dan zijn we bezig met de race 2 van de dag in deze Mazda Cups. Morgen eh, zagen we al het gevecht tussen eh, Marcel Dekker en Yuri Verzwijven. Het is niet anders eh, deze middag. We hebben inmiddels hebben we zeven rondjes afgelegd. en de twee zijn aan elkaar gewaagd. bij de start was het Yuri nog die even de neus voor te hebben. Maar Marcel, ja, die een routine, jij eigenlijk al eh, dekken. Jarenlang actief in de Clio Cup. En eh, ja, die laat zich kaas en brood niet eten. Jury eh, wilde er langs. Marcel liet hem gewoon staan. tas aan uit aan de buitenbocht en de lag in. En die hield daar de leiding mee. Maar ze rijden die zeven rondjes al samen aan kop met nou, een halve seconde ertussen. Verwoede pogingen van verzwijveren. Maar of het hem gaat lukken, dek het eh, Verschalken, dat is nog even afwachten. Op de derde plaats zien we, en dat is zo'n 2,5 seconden achter dit eh, tweetal. De derde plaats zien we ook een gevecht. En dat eh, gaat tussen Erik Sliphorst en de Engelsman Chris Woodger vijf ronden dus nog te gaan. Eigenlijk nog een kleine vier dus op dit moment. En, ja, de strijd is nog niet gestreden. Zowel niet voor de eerste twee plaatsen als om de derde plaats niet. Oké Willem, eh, tot zover even. Ik denk dat we om eh, half vier even weer contact opnemen... om te kijken wat eh, de einduitslag is. Als je dat goed vindt tenminste. Ja, zeker wel, joh. <laughs> ik wacht je telefoon af. Oké. Ehm, heb je trouwens gisteren naar het Eurovisie Songfestival gekeken... of doe je daar niet aan? Nee, ik heb het niet gezien. Uh... Dus je weet ook niet wie er gewonnen heeft? Dat weet ik wel, maar hoe dat gaat weet ik niet. Zweden heeft gewonnen. Dat is Precies. wat ik ervan weet. <laughs> Mans Selmerlo heet die beste man. En die heeft dus gewonnen met Heroes. En die hoor je nu op CFM. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. once and forever. He said, Go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, sun and tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard.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 En achter Willy Film met Hey Joe. verkeersupdate. We gaan even kijken naar het, eh, de verkeersomstandigheden hier in de regio. Haarlem-Zandvoort hebben we het over de N200 tussen industrieterrein Waardepolder en Bloemendaal. 3 eh, kilometer file. Dat is een vertraging van 19 minuten. En we hadden ook nog de N201, 3 kilometer. En dat was een vertraging van 9 minuten. En dan hebben we het over de Zandvoortse laan van Heemstede naar Zandvoort toe. Dus nog steeds eh, drukte op de wegen naar Zandvoort toe. Goed, we gaan weer verder met eh, muziek. En dat doen we met een, eh, een plaat van een aantal jaren geleden. Ehm, dat was een hele grote hit voor Maroon 5 en Christina Aguilera. En zij hebben het, over, hebben het over Move Like Jacker.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 Move like Jagger. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. De Mazda Max 5 eh, Cup is eh, voorbij, Willem van Densen. En eh, dat betekent dat we afgevlacht hebben. Willem? Hallo? Ja, ja. ja ik eh, was even afgeleid. Ik eh, moest even houden. had een uh, die voorbij liep? Kijk ook. Nee, maar ja, de Mazda Max 5 Cup afslag inmiddels met Marcel Dekker als eh, winnaar. Tweede Jury Verzwijveren. En derde is het geworden eh, Erik eh, Sliphorst. ja, zes races gereden nu in dit seizoen met die cup. Vijf keer de winnaar Marcel Dekker en één keer Jury Verzwijveren. Het gaat echt tussen die twee dit seizoen in die cup. En ja, we gaan afwachten wat de volgende raceweekend voor deze heren weer gaat brengen. En wanneer is dat? Of heb je daar geen zicht op? Nou, nou, dat is over een week of vier met een eh, DNT eh, raceweekend weekend eh, weer. Oké. Dus ze hebben even de tijd. Prima. Ze hebben het er twee keer achter de rug gehad, want de afgelopen dinsdag hadden ze twee races op het Belgische circuit van Zolder. En dan dit weekend hier. Dus ja, even rust voor mens en machine, zullen we maar zeggen dan. Ja. Ondertussen hadden we ook nog de Formule 1 gevolgd natuurlijk. hebben we genoten van <laughs> ja, de 17-jarige Max Verstappen, die er toch wel een aantal eh, aan het gek maken was. hij lag op een gegeven moment op een 13e plaats, zat eh, pal achter eh, Sainz, zijn teamgenoot. En daarvoor zat Bottas. Nu was het geval dat ze glad werden door Sebastian Vettel dan krijgen ze blauwe vlag, moeten ze aan de kant. Maar nou, Max die ging als eerste aan de kant natuurlijk. Eh, die haakte aan eh, bij Vettel, hield het tempo ook in de slipstream. En zo eh, op het moment dat Sainz dacht, hey, Vettel gaat er voorbij, die moet ik voorbij laten, want die zet me op een ronde. Was Max er ook al voorbij. <laughs> Hetzelfde geintje flikte die bij Bottas. Alsof Vettel met een caravan er voorbij kwam. zo dicht zat hij erachterop. nou, toen waren ze op weg naar Grosjean. Ja, van Lotus, eh, Team Lotus eh, zijn de eh, Kroos al in van pas op, je moet straks aan de kant, want Vettel komt langs, die ga je voor een ronde zetten. Maar Verstappen zit daar helemaal aan vast en als je die pakt dan gelijk een plaats van je af. Nou, dus ik was gewaarschuwd, dus die eh, liet dat niet gebeuren. Inmiddels eh, dat ik naar de podiumceremonie was van de eh, Morsta Max 5 Cup, ja, is het toch fout gegaan met Verstappen in de eerste bocht is hier er toch wel erg hard afgegaan. Als ik zo zijn auto zag, die werd weggesleept. Dus einde eindoefeningen in Monaco in ieder geval voor Max Verstappen. Oké dat is jammer. Maar eh, in ieder geval, we hebben weer van hem genoten. Dat is het belangrijkste. Ja, dat sowieso. En wij niet alleen. Ook de mensen waar die eh, misschien wel <laughs> in de toekomst eh, nog meer afhankelijk van is om verder te komen. Ja. Hey, op het circuitpark Zandvoort staat de historische Monoposto Racing. Kun je een klein beetje uitleggen wat dat is? Ja, dat zijn eh, wat oudere formuleauto's. Uh, we vinden daar in het eh, veld een aantal Formule V's, een aantal Formule Ford's. Wat Formule Ford 2000 met 2 liter motoren en ook een aantal Formule 3's. En die gaan zo dadelijk van start voor hun tweede race van het weekend. Oh, dat is helemaal prima. Dan spreken we jou weer, uh, na het zijn, tien voor vier is het voorboekje. Vind je dat wat? Ja, dat is een mooie eh, tijdstip eh, om het er even over te hebben. Ja.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 Major Hawthorne met haar favorite game. En daarvoor Projecto Uno met El Tiburon op dit ogenblik wordt gespeeld in Parijs. Sijsling tegen Gublis. En Gublis staat 24ste eh, uh, eh, op de plaatsingslijst. En uh, eh, Sijsling heeft de eerste set verloren met 4-6. Maar staat op dit ogenblik met 2-1 voor in de tweede set. Dan de Giro d'Italia. Drie koplopers Visconti, Chouprezou en Dupont. En die hebben nou 44 seconden voorsprong op Brockweiler. En de peloton die volgt op, eh, één, eh, nee, op twee minuten gewoon. En uh, eh, Porte die heeft alweer gelost van dat peloton. Dan in de Kuip staat er nog steeds 0-0. Ondanks een goede kans voor Jens Toornstra. En met deze stand is uh, natuurlijk door. En daarmee houden we je ervan op de hoogte. Dit is lekker de nieuwe single van The Chemical Brothers. Heet Go. Okay. harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths, and you're wet, so you take explosive. So get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. Oh. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you, go. gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and rebuilding a fire. fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more.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 Want eh, die is, eh, heeft zichzelf uitgeschakeld. En ehm, we gaan weer naar het Park Zandvoort... waar Willem van Densen kijkt naar wat oude racewagens. Toch, Willem? Ja, dat klopt. Eh, historische monoposto eh, racing. Nu bezig met de tweede race. Eh, ja, ik zei het net al, historische monoposto's uit diverse klasses van Formule V eh, tot en met eh, Formule 3 aan toe. Ja, Formule 3 dan uiteraard eh, moet dat nou ook de snelste zijn op de baan. En dat was gisteren het geval tijdens race 1. Die werd gewonnen door Frank Groos, een Duitser. En die rijdt in een March Formule 3 uit 1979. Ja, en die wist die race te winnen. En dat ziet ernaar nou uit dat hij dat vandaag ook gaat doen. Op het tweede plaats vinden we terug Kees van der Wouden, een Nederlander en die rijdt in een, eh, van, in een eh, Formule Ford 2 eh, liter. Hetzelfde doet Carly Meskus, ook een Nederlander. Ook die is actief in een Formule Ford 2000. En die ligt op de derde plaats. inmiddels hebben we alweer drie rondjes onder de wielen zitten van deze klasse. En we hebben er nog negen te gaan. Minder te gaan was het net nog in Monaco. Ik denk dat het inmiddels ook al afgevlacht is daar. Dat heeft toch nog een verrassing de uitslag eh, kregen. was eigenlijk eh, Lewis Hamilton eh, die de race domineerde. Tijdens de safety car situatie vlak daarvoor besloot Lewis toch nog een keer naar binnen te gaan om de banden te wisselen. Ja, dat had voor hem vervelende gevolgen dat hij in die situatie voorbij werd gegaan door Nico Rosberg, zijn teamgenoot en de Duitser Sebastian Vettel en een Ferrari. Ja, en eh, Monaco is dan niet het circuit dat je dan eh, die plaatsen nog even terug gaat pakken. Misschien was de gedachte bij Hamilton, eh, die moet ook nog wel gaan pitten. Nou, daar is geen sprake van. dus de uitslag zoals hij eruit gaat zien, daar... naar Nico Rosberg met de Mercedes. Tweede Vettel in de Ferrari en derde Hamilton in de Mercedes. Een pijnlijke dag voor eh, Max Verstappen waarschijnlijk vanwege eh, de klap eh, die hij maakte. Dat zal hij best gaan voelen. Maar ook pijnlijk voor Lewis Hamilton door toch een verkeerde keuze gemaakt hebben. Geen Mercedes 1-2 daar in Monaco. Dus wel een Duitse 1-2 met 1 Rosberg en 2 Vettel. Ja, ik, had, de, de, ik heb de stand ook nog voor de rest voor je als je daar geïnteresseerd in bent. Vierde Daniel Kviat. Vijfde Daniel eh, eh, Ricciardo. Eh, zesde Kimi Räikkönen. Zevende Sergio Perez. Achtste Jensen Button. En negende Felipe Nasser. En tiende, en dus nog steeds in de punten, is Carlo Sainz junior. Ja. Dus zo ziet het eruit. van Max Verstappen. Ja. hey, en vanavond is ook nog de Indy 500. Dus het is een racedag wel, denk ik zo. Ja, Indy 500 is op uh, eh, Sport 1 te volgen hier in Nederland. Ja, een eh, spektakel een stuk natuurlijk. Eh, gemiddelde snelheden daar ruim boven de 300 km per uur. En ja, dat 500 mijl lang. Oké, en als we nu kijken naar de historic monoposto racing... zie ik nog steeds Frank Grolt op nummer 1. Ja, Frank Groot eh, nog steeds op eh, nummer 1. En eh, Kees van der Woude op nummer 2. En uh, Carly Meskes op nummer 3. En dat is de voorlaatste race dit weekend. Uh, Pinkster Races. Bezoekersaantal 6.500 dit weekend. ja, het mooie zonnetje. Altijd wel lekker om buiten te zijn natuurlijk. En, ja, we gaan straks na deze race nog één race krijgen. Die eigenlijk het hele weekend toch wel vol het spektakel eh, zorgen. Dat zijn de Polen met de Kia Picanto's. Oké, okay, zien we je om eh, tien voor half vijf, Willem. Oké, dankjewel. Als laatste hebben we hier Shaka Demons en Pliers.